9 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Wesley Sneijder stopt definitief met profvoetbal. De 35-jarige middenvelder maakte dat bekend op een bijeenkomst bij FC Utrecht. De geboren Utrechter zat sinds deze zomer zonder club. Sneijder begon zijn loopbaan bij Ajax en speelde daarna onder meer bij Real Madrid en Inter Milan. Zijn laatste club was Al Garafa in Qatar. Ook speelde de record international drie WK's en drie EK's. In Portugal is een tekort aan brandstof ontstaan... door een staking van chauffeurs van tankwagens. De regering heeft een noodtoestand uitgeroepen... en wil de komende weken met rantsoenen voorkomen... dat het land midden in het toeristenseizoen wordt drooggelegd. Enkele tankstations zijn al gesloten omdat ze geen benzine meer hebben. Tot nu toe hebben vooral automobilisten last van de staking. Ze mogen maximaal 15 liter per dag tanken. De tankwagenchauffeurs staken voor een hoger salaris. AZ speelt de komende twee wedstrijden in het stadion van ADO Den Haag, zo meldt de club. Er kan niet in het eigen AFAS-stadion worden gespeeld... omdat zaterdagmiddag een deel van het dak boven een tribune instortte. Er vielen geen gewonden, maar er was wel veel schade. Wat er na de wedstrijd tegen FC Mariupol en FC Groningen gaat gebeuren is niet duidelijk. Vanaf vandaag lopen er ook twee onderzoeken naar de oorzaak van de instorting. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet een verkennend onderzoek... en ook AZ zelf laat onderzoek doen. De Belastingdienst heeft geen deal gesloten met taxi- en bezorgdienst Uber. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Er was ophef ontstaan over de vermeende afspraken... waarmee Uber bij winst 5,5 miljard euro van de belasting zou mogen aftrekken. Het weer, ook vanavond en vannacht nog een enkele bui... en het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgenochtend vallen er vooral in het noorden enkele buien... In de loop van de dag verplaatst de regen zich naar de rest van het land... en kan er lokaal veel neerslag vallen.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 Beat Up Guy van Shameless. Eh, een beetje ook in die eh, traditie hebben ze dat denk ik ook gemaakt. jongens van, uit, komen uit Nijmegen. Dezelfde plaats waar Colin Hoeven vandaan komt. En die, zoals gezegd, speelt dit weekend in... onder andere in Ameland. ik krijg een bericht binnen. Dat is wel heel erg opmerkelijk. Want dat heeft ook weer te maken met iemand die ook zijn album aan het promoten is. Namelijk Michel hebben, Dus ik eh, ben eh, nieuwsgierig eh, met wat, wat ik heb iets prikkelends. ja, zie kijk, ja, dat, dat zit er dus wel in. waarschijnlijk gaat dat zijn beslag krijgen ergens in het najaar. want Inertia, dat wordt gepromoot. En hij zal daar aan de hand daarvan zal hij natuurlijk ook ons gaan bezoeken. Dus dat gaat, wel, gaat wel gebeuren. Maar goed, we hebben natuurlijk ook nog Zandvoortse muzikanten in de uitzending. Jazekers. Dit blokje eh, komt eh, echt eh, uit Zandvoort vandaan. Marlene Scherps en straks ook op Wie de Goed te horen Lea Bos. Walk in the Sea. Daarbij krijgt Marlene Scherps met dank aan het influisteren van, van Dolly Temperik André Huigen. Die, die werkt daar aan mee. die hoor je in dit, als tweede nummer achter So Over Fake Friends. En dat is natuurlijk van onze eigen Zandvoortse Wendy Moore. stop I'm so over fake friends. I only see two-faced people in the crowd. How nice to invite me just to leave me out. I see now you really feel like got you some slack, but I won't turn around just for you to stab my back. It's not like you miss me. so all the fake friends Tired of the pretend Did I mean to offend But I'm just over fake friends Cause if you are in need or you come running back to me It all makes sense, This feeling to me Now did I can see you're just a loose end I'm so over fake friends forget no more. I've been there before. I've been there before. I recover and remember how you didn't care when you weren't there. I'm so over. six them all and lies change into facts. You're waiting for yours to control while you're waiting in between.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 En... Leed in Zandvoort, zeg ik er maar even bij. Wie de Goed hoorde je daarvoor van Walking the Sea. Met de stemvokalen van, van Lea Bos, ook uit Zandvoort. En daarvoor Wendy Moore met So Over Fake Friends, ook uit Zandvoort. Ja, we hebben toch wel wat mensen die hier wat kunnen in dit dorp. Wat mij geïnspireerd heeft tot het volgende. Ik wil graag een muziekfestival gaan organiseren. En dat geef ik als werktitel Onrust bij de kust. Kijk, dat zijn nog eens minstens stevige teksten. Ehm, ik weet niet of ik dit uh, ga delen en of ik daar heel veel vrienden mee ga maken in de regio. Maar dat eh, interesseert mij heel weinig. Het is 18 eh, minuten over 9, oftewel 12 minuten voor half 10.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 Ik zag eh, van de week ook weer een uh, statusmelding voorbij komen... waarin gevraagd werd om Max Verstappen te feliciteren met zijn tweede plaats gevecht wat hij heeft eh, geleverd tijdens de Hongaarse Grand Prix. Met eh, wereldkampioen Lewis Hamilton. Het eh, gebeurde in de laatste drie ronden dat hij toch de pijp aan Maarten moest geven. Max Verstappen, maar ja, wat een wedstrijd. overigens is het andersom ook een paar keer geweest. Dat Verstappen Hamilton gewoon een beetje de baas is geweest. Dus het is een beetje van geven en nemen. Dit keer was Hamilton ietsie pietsie beter. Maar goed, uh, Anke Timmer met Broers hoorde je daarvoor. En over de Last Wave uh, gesproken. We zijn bezig om ze hier naar de studio eh, te lokken. Maar dat heeft natuurlijk al aanleiding met, met dit nummer... wat je net hebt kunnen beluisteren. Er zit trouwens ook nog leuk commentaar in... van de sporticoon. Tenminste, de icoon onder de sportsverslaggevers bij de BBC. Murray Walker. Die in de jaren 80 samen met James Hunt... de wedstrijd verslagen voor zijn rekening nam. Nou, niet alleen dat, maar ook in de jaren 70 deed hij dat al. Ehm, goed, we gaan weer eh, verder met eh, de, de muziek Hollow Man en Lost. us sense to dwell. Eh, is ze hier eh, geweest eh, samen met Joost Wesseling. maar nu doet ze het helemaal solo. En af en toe haalt ze er wat sessiemuzikanten bij. Rufaida met haar laatste Ego. En daarvoor Hollow Man met Lost. En die hebben ook nog oren om hier te komen spelen. Ik wens ze wat dat betreft heel veel sterkte. Want ze moeten vanuit het noorden van het land komen. Ergens uit Groningen moeten ze komen. Het zal dan de eerste keer zijn dat we gewoon een band uit het Hoge Noorden hebben. Maar goed, eh, we hebben ze wel eens eh, verder weg eh, gehad. Die kwamen ze ergens uit Zweden vandaan. Ja, zelfs die hebben we hier gehad. Goed, ehm, dan een band die ook stevige muziek maakt. En dat is Jet Papillen met In Solitude. I spent my nights here waiting for you So you could take me over Cause I'm broken and wired You'll make it better I pay the price my soul is due life came down to the wire Cause I know I'll burn in fire Yeah, I'm going down on my knees before the altar With my prayers denied A disgrace for the lonely father That's missed the Divine I'm calling, calling you now I'm falling, falling from the sky Blind and solitude, both arms bound touchdown I'm sent away obeying the rules No, I don't belong in heaven Cause I'm made all out of seven Come take me under I gave my life and died for truth I'm now in hell my knees before the altar with my prayers denied. A disgrace for the lonely father that's Mr. Divine. I'm calling, calling you now. I'm falling, falling from sky. Blind and solitude, both arms bound of you all crashed down I had. My dreams were gone and over. zoveel van hou. Geen therapie of landverraad, maar gewoon een liedje dat nergens over gaat. Geen idealen of het noorden licht, klimaattransitie of de grenzen dicht. Niet over dromen of over spijt, of over weken, over tijd. Het gaat niet over mij of over jou, of over alles waar ik zoveel van hou. Geen politiek of God bestaat, maar gewoon een liedje dat nergens over gaat. la la la la la la la la la la start. Obesitas of zwaar verward. Niet over mazelen of studieschuld. Of een vega burger die zijn zakken vult. Het gaat niet over mij of over jou. Of over alles waar ik zoveel van hou. Geen seks en drugs, Europa rassen haat maar gewoon een liedje dat nergens over gaat. Het is gewoon een liedje dat nergens over gaat. Gewoon een liedje dat nergens over gaat. wat nergens over gaat. Maar als je dan ook de tekst eh, erbij pakt, dan eh, is het ook inderdaad, eh, hoe voorzien je het? Jan van Piekeren, oh, maar hij heeft hulp, want daarom heet de band ook Van Piekeren. Die, hij draagt ook de naam van, van Jan zelf. Een liedje dat nergens over gaat. Daarvoor Another World van onze grote vriendin Martine Scherps. Walking the She. En daarvoor hoorden we Jet Papillen met in Solitude. Ehm, een liedje wat nergens over gaat, eh, Marcus. Eh, het gaat ook helemaal nergens over, uh, toch? <laughs> Kijk je mij nou aan als muziekrecensent <laughs> ja. of technicus? <laughs> ja, Had je, maar, maar ik vind hem ook briljant gevonden. Ik weet niet, heb je hem niet uh, bij je Het is wel leuk lied. Het is wel een leuk lied. trouwens, we hebben dus heel veel aandacht besteed aan het Zandvoortse project Walking the Sea. Ja dat eh, gaat wel eh, erg eh, in overeenstemming met hoe vager, hoe alternatief eigenlijk toch wel, hè? Als, ja, vaag in de zin positieve zin van het woord. In de positieve zin, van het woord, inderdaad. <laughs> ja. Het, het, was weer eens wat vager dan het gemiddelde wat we draaien. Ja, ja, ja, ja, goed. Lekker pop maar. Ik, ik vergeleek het met uh, Catskills. Dus zat je mij verbaasd aan te kijken. Catskills, Catskills. Ja, vraag je dat aan mij? De man niet eens mijn eigen naam mee komt goed, maar... <laughs> oh, oké kun je je naam eh, spellen, denk je? Ja, dat lukt nog net. <laughs> maar vraag me niet andere namen. Nee, oké, goed. Eh, maar goed, ik zal, eh, we zullen hem even straks buiten de uitzending om. Maar daar leek het mee. voor de mensen die Catskills kennen hier van Alternative FM. nou, daar heeft het ontzettend veel van weg. Het is ook deze week, vier jaar geleden... dat er een Zandvoortse tragedie zich heeft afgespeeld hier voor de kust... Eh, dat was eh, een, eh, een Zambiaans meisje wat hier naartoe is gekomen. Die wilde ooit de zee zien. Uh, kwam met een gastgezin uh, uit Duitsland hier naartoe. En uiteindelijk uh, heeft ze het dan voor elkaar. pootje baden, maar dat pootje baden dat loopt gruwelijk mis. Stapt in een mui en kan het verhaal niet meer navertellen. En pas dagen later wordt het lichaam pas gevonden aan de kant van de Noordzee weet je ongeveer wel waar ik naartoe wil, eh, morgens, Want eh, wij hebben hier in juni uh, Ruud Haveling over de grond gehad. En toen heeft hij dat liedje mooi weten te spelen. Maar hier horen we toch gewoon de versie zoals we hem kennen van Erasing Mind Mountains. En dat nummer dat heet dus Night Falls on the Town. spacecrafts chasing the horse and carriage round the lonely merry-go-round. The public telescope is looking disappointed, aimed at something on the ground. The buildings gathered round the square are basking statue of the fisherman's wife never tires of waiting around. one-armed bandit behind a dirty window keeps on flirting with no one about.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 Right before the light dies, and night falls on the town. in Nederland. En eh, de reis in Wales, die is achter de rug. Maar wie op Instagram eh, haar volgt, die ziet dat ze dus ook een deel eh, van de reis heeft doorgebracht in de, plek waar dit nummer over gaat. Is naar aanleiding van een hoorspel eigenlijk ook een, een, verhaal van Dylan Thomas. En dat heeft Fabiana Dammers omgezet naar een eh, muzikale arrangement. Eh, maar de tekst die is wel degelijk eh, van Dylan Thomas afkomstig. Daarvoor Nightfalls on the Town van niemand minder dan Ruud Houweling, Zandvoortse muzikant. Dus wat dat er gaat, helemaal goed. het programma zit er weer op. En dus zeggen Marcus en ik in koor. Tot volgende week kan niet scherper, maar goed. Eh, het ging nog redelijk eh, synchroon. Straks hebben wij natuurlijk onze vrolijke vriend uh, Vaderveugen... met weer een nieuwe aflevering van het mooie programma Peaceful Radio altijd wel heel erg fijn om even de dag op de donderdag mee af te sluiten. En ik heb er nog eentje staan. En dat is ook eh, niet eh, de eerste de beste. Want eh, dat is een band die, die ik sinds 2010 hier als eerste airplay heb gegeven. Buiten hun eigen dorp om. dat is Alaska. En dat nummer dat heet Song voor Nick Drake. En het mag raden wie Nick Drake is.